Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Britten verdringen elkaar bij de pomp. Er staan dikke rijen voor benzinestations. Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs worden de tanks bij de pomp niet bijgevuld. En dus speuren de Britten naar de laatste drup, merkt deze verslaggever in Londen. Before I got here, I had a little drive around and of the 15 uh, petrol stations that I saw, uh, about five were open and at each one they were queuing out onto the road, causing all sorts of disruption. Het is niet nodig volgens de minister van Transport. Die roept op om normaal te tanken, net als anders. De regering probeert nu 5000 vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland te halen dat is volgens de transportsector bij lange na niet genoeg. Voor de tweede keer in een week is er brand geweest bij een basisschool in Os. Gisteren sloeg vuur van een container over naar het schoolgebouw. De schade valt mee. En vorig weekend was er ook al brand bij een school even verderop. De politie kijkt of het iets met elkaar te maken heeft. Zes mensen zijn gewond geraakt in Oostenrijk toen iemand per ongeluk inreed op de jaarlijkse tocht van koeien die terugkomen uit de bergweides. Een herder werd geschept en iemand die stond te kijken werd door een koe gespiest. Ook de twee mensen in de auto zijn gewond. De koeien zijn ongedeerd. En in Zwitserland gaan mensen vandaag naar de stembus. Ze stemmen over het homohuwelijk. Als een van de laatste landen van West-Europa is dat daar nog niet toegestaan. Dit stel is al wel symbolisch getrouwd, maar nog niet voor de wet. We found each other by chance and it has been bliss ever since. We're engaged and we want to get married, but unfortunately in Switzerland it's not yet possible. Hopefully this vote will change that. Ze zijn dus al verloofd. Als de meerderheid van de Zwitsers vandaag voor het homohuwelijk stemt, kunnen zij elkaar dus ook officieel het ja-woord geven. Heb ik het weer nog. Het is op de meeste plekken droog vandaag. Af en toe schijnt het zonnetje. En het is warm, 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 is na een ongeluk weer vrij van Horen naar Zaanstad. Je hebt nog wel 20 minuten oponthoud tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord.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 name was Catherine. She had her own place in downtown Brooklyn. She would take a cab, or do you fancy walking? She said, just pull my car's around the next turning. Well, when she said that, I started smiling. Coming home and find a girl with a few shilling.